Marion Koekoek met het NOS Journaal. In Brussel onder regeringsleiders nog altijd over een oplossing voor de eurocrisis. Aan het begin van de nacht was er een korte schorsing. Daarna gingen de premiers en presidenten weer verder. Alleen de regeringsleiders zitten nu nog aan tafel. Ze mogen hun topambtenaren niet meer meenemen. Er is een deelakkoord gesloten over het versterken van de positie van banken. Vanaf juli volgend jaar moeten die 9% van al het geld dat ze uitlenen in kas houden. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Alle banken voldoen nu al aan die eis. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de militaire junta tot levenslang veroordeeld. De rechter heeft hen schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het regime van dictator Videla. De meest beruchte van de twaalf is Alfredo Astiz, ook wel de blonde engel des doods genoemd. Hij werkte destijds in een complex waar tegenstanders gevangen werden gezet. Weinig mensen overleefden hun gevangenschap daar. Astis werd ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van twee Franse nonnen, een journalist en drie oprichters van een mensenrechtenorganisatie. Hij is daarvoor in Frankrijk al eens veroordeeld. In Groningen zijn honderden studenten korte tijd geëvacueerd geweest vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten daarom hun kamer uit vanwege de rook. Volgens de brandweer is niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle en de Groningse studenten zijn weer terug naar huis. Dan nog het weer, vannacht helder en temperaturen van 3 tot 9 graden. Overdag sluierbewolking, maar in het oosten ook wat zon.